Door Alwegens met het NOS-journaal. India heeft luchtaanvallen uitgevoerd op buurland Pakistan. Volgens India was het een aanval op militanten. Pakistan zegt dat India drie raketten heeft gelanceerd. Er zijn geen meldingen van Indiase straaljagers in het Pakistanse luchtruim. Persbureau Reuters meldt op basis van ooggetuigen... dat er zware explosies waren in het deel van Kashmir dat Pakistan claimt. De spanningen tussen de twee kernmachten waren de afgelopen tijd al fors opgelopen... India houdt Pakistan verantwoordelijk voor een aanslag door militanten in het deel van Kashmir dat onder controle staat van India. Daarbij kwamen vorige maand 26 toeristen om het leven. De Haagse politie heeft bij een pro-Palestijnse demonstratie 75 mensen aangehouden. Die hadden zich vanmiddag verzameld bij een gebouw van de Universiteit Leiden op de Turfmarkt. Een deel van hen had het gebouw ook bezet. Aan het eind van de middag werden ze door de politie uit het pand gehaald. Op beelden is te zien dat dat er hard aan toe ging. Eén persoon werd aangehouden voor doxing, het verspreiden van persoonsgegevens. De overige 74 voor vernieling. NOS-directeur Renate Iringa ziet de komende maanden af van een vergoeding voor haar werk. Ze doet dat vanwege de ophef die ontstond over haar salaris. Vorige week berichtte RTL Nieuws dat de NOS-directeur een salaris van ruim 28.000 euro per maand krijgt. Dat leidde tot onrust en enkele Kamerleden spraken zich erover uit. President Trump zegt dat de VS stopt met luchtaanvallen op Jemen... omdat er een akkoord is gesloten met de Houthis. Volgens Trump heeft de strijdgroep beloofd... dat er geen vrachtschepen meer worden aangevallen. Ook volgens Oman, dat naar eigen zeggen bemiddelde bij de geheime onderhandelingen... is er een wapenstilstand bereikt. Vanuit de Houthis zelf klinken tegenstrijdige reacties. Het weer komende nacht klaart het verder op en koelt het af naar 3 tot 7 graden.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 Of kan ze hoog zingen. Ik weet niet of ze nog leeft Ik denk het wel. Kate Bush, Weathering Heights. En luistert nog steeds luisteraars naar eh, Tussen App en Vloed. Mijn naam is Jacques Duijf. En dit is een hele mooie God Only Knows.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 Nou, deze kan niet stuk, luisteren. Ik zag vanmiddag op YouTube uh, nog eens even te kijken naar het concert in eh, New York Central Park van Simon Garfunkel. Nou, daar was nog wat ouder. Eh, het was in 2009 geloof ik of zo, maar ja, zo mooi gezongen nog door met name Art Garfunkel. like a deer. John heb ik me laten vertellen. Hij schijnt, eh, zijn gezondheid schijnt hem een beetje in de steek te laten. En ook eh, zijn, zijn stem eh, is waarschijnlijk een octaafje gezakt. Het gebeurt als je ouder bent. Dan, ja, dan laat je stembanden ook, laat je ook een beetje in de steek. En ja, niet bij iedereen hoor, maar, maar, maar ja... Elton John schijnt daar op, op het ogenblik last van te hebben. Zo liet ik me vertellen.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 someone loves you. Someone who really loves you. Someone when someone die we ook kennen van Silence is Golden. En dit was uh, eh, Someone. Ja, luisteraars, Jules de Korte kennen we natuurlijk allemaal van... ik zou wel eens willen weten waarom zijn de, eh, de, bergen zo hoog. Eh, nou ja, dat is een van zijn bekendste liedjes natuurlijk. Maar hij heeft ook hele mooie... nou, dit, dat was ook mooi hoor, dat bedoel ik niet zo. Maar hij heeft nog mooiere liedjes geschreven, laat ik het maar zo zeggen. Daar gaan we nu van genieten. Maar dan moet ik wel de goede starten, Duif. Kom op, jongen. Maar op het oude dat kan je wel merken. Hè? Dan, eh, ja, want dit is hem. Het, eh, het nummer heet Het feest dat nooit werd gevierd. Hoewel hij aan de stad het land had, bewoonde hij een fluttig fletje in het drukke hart van Hollands Ter terwille van een vaste baan. Een raam waardoor hij op de kerk keek. Zijn altijd eendere sigaretje. De 45-uurse werkweek gaven hem grond om op te staan. Hij had een vrouw en een tv. Die vielen allebei nog wel eens tegen. Die vielen allebei nog wel eens mee. En zomers was er dan de regen en met de rest was hij best tevreden. Omdat er op zijn balkon geen wild zat, verschafte hij zichzelf de weelde van twee parkietjes en een schildpad. Dat stelde verder niet veel voor. Een tafel en een paar fauteuiltjes, een orgel waar hij nooit op speelde. was allemaal niet veel beschuitjes, maar het kon er toch nog wel mee door. Geen echt plezier, geen echt chagrijn geen echte vrede en geen echte ruzie. En heel het leven aan een vaste lijn. En zwinters was er de illusie van het zal nou wel gauw wat warmer zijn. Een man die nooit iets avontuurde, die s'avonds dutte of de krant las die elke droom het bos instuurde, tot hij geen enkele droom meer had. Passief in elke situatie, net levend of hij een soort plant was. Zijn dorst en honger naar sensatie, die stilde hij met het ochtendblad. Hij had een vrouw en een tv, op tijd te werken en op tijd te eten. Dat viel niet tegen en dat viel niet meer en toen de maat was volgemeten, is hij gestorven op de wc. Nou was dat mooi of was dat mooi? Ik denk dat het zomaar het is was uh, wat erachter zat. Jules de Korte, het feest dat nooit werd gevierd. Eh, een beetje herkenbaar voor me. Want ik heb wel mensen in mijn, eh, of bij mijn oude eh, baas waar ik gewerkt heb, gemeente Bloemendaal, die op, op die manier om het leven zijn gekomen op de wc. De ene dag liepen ze nog vrolijk rond en dan komt moeder thuis en dan doet ze wil ze zelf naar de wc. En dan zit een man dood op de bril, om het zo maar eens te zeggen. Geen vrolijk onderwerp, maar wel een mooi nummer.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 Ik snap er helemaal niks van, Oostenrijk. Ik snap daar echt helemaal niks van. Liefie, als je maar snel thuis komt. Darling, be home soon. Dit is eh, die association. about our funny little ways while we have a few minutes to breathe. And I know that it's time you must leave. So, darling, be home soon. Darling, be home I couldn't dare to wait an extra minute if you don't. My darling, be home it's not just these few hours, but I've been waiting since I toddled. praatje maken met je partner. Dat moet kunnen. Maar eh, je moet ook eh, af en toe eens met je kinderen praten. Als je die rellen met de politie op, de, op het nieuws ziet. Eh, vernielingen door de jeugd en zo.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 Zo'n steel guitar, wat u hoorde. Crosby, Stills Nash, Teach Your Children. En dit zijn de chorus en die spelen akoestiek. Uh, unplugged heet dat. Dus zonder eh, keiharde versterkers en PA's en zo. Maar het klinkt prachtig. En Runaway is het nummer. van hem geweten hoor. José Feliciano, dat hij een jaloers mannetje was. We kennen natuurlijk vooral van uh, Feliz wie Maar aangezien het geen kerst is... Ik denk nou, laat ik maar, eh, laat ik maar een ander nummertje schrijven.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 Het is uh, vijf minuten, ruim vijf minuten voor uh, middernacht. Ik ga vast afscheid van u nemen. Ik ga Bloemendaal opzoeken. Ik uh, wens u allemaal een goede nachtrust. En tot morgen met Duifzaag de Week door. Dag. I left my home still as a child. I walked a thousand sorry miles to wait for my father to gather up his tools. He said, my boy, you gotta run Don't wait for me, don't wait for mom We'll come get you when it's safe for us to move So I waited many years Held back the pain behind my tears For my father to come find me like he said And in that time I was alone So many years without my made brothers of a different kind instead And at the time I didn't know just how hard the wind could blow towards disaster and the things that I would see never found my father I never found my mother either But I know in my lifetime I will be A hero to the masses To those born without chances There's a freedom that everyone but I'm telling you that I hope that I am heard. I will not be commanded. I will not be controlled.